9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Sommige kankerpatiënten krijgen een veelbelovend medicijn niet... vanwege geldgebrek bij ziekenhuizen of logistieke problemen. Voor een grote groep uitbehandelde patiënten met uitgezaaide longkanker is een nieuw middel beschikbaar. Voor één op de 5 patiënten geeft het middel mogelijk enkele extra levensjaren. Maar van de 12 ziekenhuizen die zijn aangewezen om het middel toe te dienen doen maar drie dat en binnenkort vier. De overige geven het middel niet. Het medicijn kost 50 tot 60.000 euro per jaar per patiënt en wordt per infuus toegediend.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 En dat is volgens de partij de enige effectieve manier om IS te bestrijden. Coalitiepartner PvdA wil alleen gaan bombarderen als er voor Syrië een duidelijke eindoplossing in zicht is. Bij de suïcidehulplijn 113 online komen veel hulpvragen binnen... na aanleiding van de zelfmoord van schrijver Joost Zwagerman. De zorginstelling werkt met dubbele bezetting. Doordat niet alle oproepen kunnen worden beantwoord... is moeilijk te zeggen hoeveel mensen precies contact zoeken. Bijna alle hulpvragen zijn van mensen die zelf hevig worstelen met een depressie... of met andere problemen. Het weer.